Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Hilke Boersma. Hoi Hilke. Welkom terug, dit is de Slam Marathon met nu een uur lang in de mix DJ Licious. Tyla, Marshmallow en Water. Marshmallow herken je aan het eh, masker dat hij op heeft. Niemand weet ook wie er onder dat masker zit. Wie Marshmallow is. Ja, ik denk dus eigenlijk dat er gewoon meerdere mensen Marshmallow zijn. Dat hij daarom ook zoveel gigs kan doen. Volgens mij doet hij er meer dan 200, eh, misschien al tot eh, de 300 per jaar. Aantal optredens. Nou, als er dan gewoon vijf mensen zijn die in het Marshmallow pakken kunnen... Ja, dan is dat makkelijk te doen natuurlijk dit is de Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur op je radio. We zijn nog niet eens op de helft. Dat is lekker, hè? Met straks Vintage Culture, ook James Hype. En dit is DJ Licious tot 4 uur in de mix. Jax en Where's Your Head At, de Martin Eiken remix. Dit is de Slam Mix Marathon. Heel keer bij je met eh, In The Mix, DJ Licious, tot uh, eh, 4 uur bij ons In The Mix. Even de kledingvoorschriften eh, voor vandaag. Ik zou een dikke winterjas doen, een sjaal, als je het echt gek wil maken, oorwarmers. Maar ook een zonnebril, want het zonnetje schijnt wel lekker. Het is een beetje wintersport weer. Al zou ik hier niet met skis uh, van af gaan? Kan niet goed gaan volgens mij. En over die eh, kledingvoorschriften gesproken, je hoort zo meteen Dresscode van Maupi, e, Die je trouwens ook eh, vannacht weer hoort hè, met zijn eigen show tussen 12 en 1 in de Slam X Marathon. Dresscode komt eraan, ook Admap. En dit is Spin-Off. You have now found yourself trapped in the incomprehensible maze. Bat your head in! Y'all not happy. to let you know. yourself. Delicious en Maupi en Dresscodes. Nou, het enige wat jij eh, aan te hebben is eh, de radio met zulke hete tracks eh, natuurlijk. Met onder andere nog Diplo zometeen. En ook Enzo en Zurp met Mwaki. Ik had het net over dat het echt wintersport weer is als je naar buiten kijkt. Lekker koud, lekker zonnig. Maar wat is dat gigantisch duur geworden de laatste jaren gelukkig gaat Slam je een handje helpen. Ja, we dachten december is al zo eh, duur geweest waarschijnlijk eh, voor je. Zonde zijn als je nu in januari gelijk eh, je volledige salaris alweer doorheen jast... door een wintersportvakantie te boeken. Je maakt hier kans op wintersportvakanties. Hoe? Dat hoor je zo meteen in de Slam X Marathon. DJ Licious. Ja, hoog op de bergen. Slam is het radiostation van de Slam Supertrip. Afgelopen zomer stuur je naar Dubai. En het wintersportseizoen is eh, begonnen. En daarom maak je vanaf eh, aankomende maandag twee weken lang elke dag kans op volledig verzorgde wintersportvakanties. Met z'n tweeën naar Val Thorens. Dat is eh, uit je dak gaan en lekker skiën. Gewoon wintersporten op de slam manier. Wat moet je doen? Luister vanaf eh, aankomende maandag naar Slam. Stuur Supertrip spatie je naam via de Slam app. Als je in de uitzending komt, dan mag je één van de zes kluisjes openen. In één van die zes kluisjes zit die volledig verzorgde wintersportvakantie. En het leuke is, eh, hoe verder we komen tijdens de dag, hoe groter de kans is. Weet je, als iemand al het verkeerde kluisje heeft, eh, heeft geopend... dan wordt de kans alleen maar groter op uh, de Supertrip. stuur alvast even Supertrip, spatie, je naam via de Slam-app. Kom je vanaf aankomende week in de uitzending hier bij Slam... dan maak je dus kans op een volledig verzorgde windsportvakantie... naar Valtorens met z'n tweeën. Gezellig. Dit is de Slam Mix Marathon met de grootste DJ's back-to-back en beat to beat op je radio. Met onder andere nog James Hyde, Olaf Eldens. En dit is DJ Licious. Tot 4 uur in de mix. disco. I wanna go, me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go, me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go. I wanna go. Me and you. Back and forth like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo. Let's go to the disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco. Ik werd net eh, door Tomorrowland gebeld. Hoe we dat eh, elke week weer doen. Ja, het is allemaal te danken aan de DJ's. Ze staan eh, in de rij om een setje te komen doen hier tijdens de Slam X Marathon. En daar zijn we alleen maar blij om. Elke vrijdag weer 24 uur lang op je radio. De Slam X Marathon, de pre-party van je weekend. De volledige line-up check je op slam.nl. Onder andere nog Vintage Culture, zometeen om 4 uur. En om 5 uur James Hype. I'm just like a chemical that knocks me out You're the reason why I understand it now This feeling's getting loud, this feeling's getting loud I hear your body calling out for me Telling me talking. I was gonna say it, but you said it first. I like the way it's dangerous and unrehearsed. And I won't give up even if it starts to hurt. Don't say another word, don't say another word. I hear your body calling out for me, telling me secrets I don't wanna keep. Wish I could justify the way I feel, but I don't wanna speak. No, I don't wanna speak. I hear your body talking, body talking DJ Licious. Wat een heerlijke set weer van deze man. Het zal niet toevallig zijn dat eh, DJ Licious lijkt op Delicious. Wat een lekkere set. We gaan hem eh, snel weer eens eh, uitnodigen. Zometeen onze vrienden uit Brazilië. Vintage Culture komt eraan. En Sunny wil nog wat zeggen over deze set Slemmen. slammen. Ja, nou, wat gaan we wel lekker hard houden. <laughs> Laat die box wel Zometeen Vintage Culture in de Slam X Marathon. DJ Listjes doet er nog eentje. Een van de, betere releases van de afgelopen weken. Zurp en Moaki, Lekker in het zonnetje buiten.